Dat is vier keer zoveel als in 2008. De omzet kwam uit op 14,7 miljard euro. Heineken verkocht minder bier, maar de winst pakte toch hoger uit. Dat kwam door eenmalige opbrengsten, kostenbesparingen en hogere prijzen. In een toelichting spreekt het concern van een uitstekende prestatie... in een van de moeilijkste situaties die de biersector ooit heeft meegemaakt. Wereldwijd drinken mensen minder bier, mede als gevolg van de economische crisis. De Amerikaanse generaal McChrystal heeft de Afghaanse bevolking zijn excuses aangeboden voor de burgerdoden. Die vielen zondag in Uruzgan. Bij een aanval van Amerikaanse NAVO-vliegtuigen werden 27 mensen gedood. De militairen beschoten busjes waar mogelijk Taliban-strijders in zaten. Later bleek dat het burgers waren. In een videoboodschap zegt NAVO-commandant McChrystal dat hij de aanval betreurt. In de Amerikaanse staat Delaware is een kinderarts aangeklaagd voor verkrachting en aanranding van meer dan 100 kinderen. De man van 56 zou meer dan 10 jaar kinderen hebben misbruikt. De aanklager zegt dat hij bewijzen van het misbruik heeft gevonden op een computer en op videobanden. Het jongste slachtoffer is drie maanden, de oudste 13 jaar. Koningin Beatrix heeft vanochtend opnieuw gesprekken met een aantal fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Daarna wordt een besluit verwacht over hoe het verder moet na de val van het kabinet Balkenende Vier. Mogelijk komt er een informateur die bekijkt welke taken een interim kabinet krijgt, zoals het CDA en de ChristenUnie willen. Maar het kabinet kan ook verder gaan als demissionair rompkabinet. En daarvoor pleiten de PVV en D66. Het weer. Vanochtend is het op de meeste plaatsen zwaar bewolkt en in het zuidoosten valt er nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanmiddag eerst nog droog, maar later gaat het vanuit het zuiden regenen.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 accidentally called me baby. De hoorde Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Night. Daarna hebben eigenlijk eh, nooit meer wat van die beste man gehoord. En 1998 was dit plaatje alweer 12 jaar geleden. En ik zeg dit, want 10 over vier op zondagmiddag... terwijl het echt inderdaad eh, wel weer harder begint te sneeuwen in de regio. Ja, en dat is toch wel een beetje vervelend. Maar blijft volgens nog niet liggen in ieder geval. one of them dragons on her head. She was hot, young, beautiful, and I said to myself, she's destined to be mine.